Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Job de Ruiter, oud-minister van Justitie en van Defensie, is overleden. Hij overleed zaterdag al, maar zijn familie heeft het nu pas bekendgemaakt. Als minister van Justitie in het eerste kabinet van acht... was de Ruiter verantwoordelijk voor de legalisering van abortus. Destijds een omstreden kwestie. En als minister van Defensie in het eerste kabinet Lubbers... moest de Ruiter het plan verdedigen om kruisraketten in Nederland te plaatsen. De ruiter werd alom gerespecteerd om zijn kennis en deskundigheid. Hij was ook lang hoogleraar aan de VU. Job de Ruiter was 85 jaar. Het kabinet heeft grote moeite om de afspraken over duurzaamheid na te komen, blijkt volgens bronnen uit de Nationale Energieverkenning. In 2013 spraken 40 partijen af dat in 2020 het aandeel duurzame energie op 14% moest uitkomen, maar waarschijnlijk blijft het steken op een kleine 12%, Vooral door de lange procedures voor de bouw van windmolens. Ook de energiebesparing door de industrie, de transportsector en huishoudens blijft achter met bijna de helft. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en op het mbo moeten de rekentoets gewoon blijven maken... maar alleen op het VWO telt de uitslag mee voor het eindexamen. Dat is de uitkomst van een Kamerdebat over de omstreden rekentoets. De PvdA schaarde zich deze week in het kamp van de tegenstanders, waardoor er geen meerderheid meer voor was. De VVD wil nu dat de minister strenger gaat controleren of scholen het rekenonderwijs wel genoeg verbeteren. Volkswagen heeft in de VS de aanvraag van certificaten ingetrokken voor nieuwe dieselauto's. Volgens Volkswagen zit in vier dieselmodellen voor 2016 nog Schumel software die bij de milieudiensten aangegeven had moeten worden. Volkswagen werkt nu aan nieuwe correcte certificaataanvragen. Ondertussen kunnen duizenden auto's die al naar de VS waren verscheept het land niet in.